Linkse en rechtse oppositiepartijen hadden opgeroepen tot protest... vanwege zijn autoritaire houding. Het is de vierde zaterdag dat er gedemonstreerd wordt in Belgrado. Ook vinden de demonstranten dat de staatsmedia te veel op de hand van de Servische president zijn. De nationalist Vucic wil Servië lid van de EU maken... maar heeft tegelijkertijd goede contacten met Rusland. Tegenstanders noemen hem de Servische Poetin. Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover in Duitsland... heeft gisteravond ruim vier uur stilgelegen... nadat een man met zijn auto op verboden terrein was gekomen. De 21-jarige bestuurder reed door een hek van het vliegveld... en parkeerde zijn auto onder een Grieks verkeerstoestel. Daar werd hij door de politie opgepakt. De man bleek onder invloed van drugs. Het zou gaan om een pol. Wat zijn doel was, is nog niet duidelijk. Steeds meer Belgen kopen hun vuurwerk in Nederland... omdat de regels in België in 2017 zijn aangescherpt. Cijfers zijn er niet, maar de Nederlandse vuurwerkbranche bevestigt... dat het aantal Belgen dat hier vuurwerk haalt toeneemt. De Belgische brandweer waarschuwt voor zwaar en gevaarlijk Nederlands vuurwerk... en dan met name voor grote vuurwerkdozen, cakeboxen... waar meerdere lichtkogels tegelijk uitkomen. Die dozen zijn verboden in België. En de Britse actrice June Whitfield is overleden. Ze werd in Nederland vooral bekend van haar rol als moeder van Edina Monsoon... in de serie Absolutely Fabulous. Whitfield was 60 jaar lang een veelgevraagd actrice... Ze was onder meer te zien in EastEnders, Coronation Street en Midsummer Murders. Jane Whitfield is 93 jaar oud geworden. En dan het weer. Het is vannacht droog.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 And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree thing.